bij Zeerijp in Groningen is opgelopen tot ruim 5600. Na de beving waren er 2000 schades gemeld. De aardbeving op 8 januari had een kracht van 3,4. Het was de zwaarste in vijf jaar tijd. Door de beving kwam het vaststellen van een nieuw schadeprotocol... voor de afwikkeling van bevingsschade in een stroomversnelling. Dat werd woensdag in Groningen gepresenteerd. De blokkade van de grens tussen Venezuela en Aruba, Bonaire en Curaçao duurt waarschijnlijk nog maanden. Dat denkt minister Zeilstra van Buitenlandse Zaken. De Venezolaanse president Maduro sloot de grens in januari... omdat de eilanden te weinig zouden doen tegen smokkel. Zeilstra denkt dat de grens pas weer open gaat na de presidentsverkiezingen in Venezuela, die in een paar maanden worden verwacht. Tekorten op de Antillen worden opgevangen door import uit andere landen. De Radboud Universiteit in Nijmegen heeft een eeuwenoude aflaat aan de stadsarchivaris van de Duitse stad Bonn gegeven perkamentenstuk uit 1329 werd enkele jaren geleden gevonden in het archief van de universiteit. Met het stuk worden de zonden vergeven van bedevaartgangers die een tocht hadden gemaakt naar het klooster van Vilich, dat tegenwoordig een wijk in Bonn is. Volgens de universiteit hoort het document daarom in Bonn thuis en niet in Nijmegen. Het weer, buien soms met natte sneeuw, afgewisseld met opklaringen. De temperatuur daalt vanavond en vannacht tot rond het vriespunt en het kan glad worden. In het weekend veel bewolking met winterse buien en een middagtemperatuur rond 4 graden.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 In het memo staat felle kritiek op oud-FBI-topman Comey... die een tijd geleden door president Trump werd ontslagen... en op onderminister van Justitie Rosenstein. Er wordt ook gezegd dat een rechter is mis.